In de eerste helft van het jaar steeg de bierverkoop harder dan in de tweede helft van het jaar. Dat kwam vooral door het WK voetbal en de goede weersomstandigheden. Heineken verwacht dat dit jaar de omzet en winst verder zullen stijgen. In het noordoosten van Marokko zijn 1200 migranten gearresteerd. Het zijn Afrikanen die wachten op een kans om naar Europa te gaan. Vorig jaar kondigde de Marokkaanse koning een nieuw migrantenbeleid aan. Duizenden migranten kregen een verblijfsvergunning. Tegelijkertijd zou er een eind worden gemaakt aan illegale kampementen... waar grote groepen migranten soms jaren zitten. Wat er met de 1200 arrestanten gaat gebeuren is nog niet bekend. In Amsterdam is vannacht een man doodgeschoten. Dat gebeurde op het Leerdamhof in het stadsdeel Zuidoost. Getuigen zeggen dat ze meerdere schoten hoorden. Ze zagen twee mannen wegrijden op een brommer. Even later vond de politie een dode man op straat. Later werd ook een brommer gevonden die in brand was gestoken. Het is nog onbekend wie het slachtoffer is en of hij een bekende van de politie was. In de loop van de dag is er in Wit-Rusland internationaal topoverleg over het conflict in Oost-Oekraïne. door beschouwd als de laatste kans op een diplomatieke oplossing. Het is de bedoeling dat president Poetin meedoet, al heeft het Kremlin zijn komst nog niet bevestigd. De strijd in Oost-Oekraïne gaat intussen door. Vanochtend werden er granaten afgeschoten op Donetsk, een stad die in handen is van rebellen. Er viel zeker één dode. Het weer droog, met vanmiddag vooral in het zuidoosten zon. De wind is zwak uit oost tot zuidoostelijke richting. En het wordt vandaag zo'n 6 graden. Dit was het DFM. Eh, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad staat file op de A1 Amsterdam-Amersfoort... bij Bunschoten 3 kilometer, voor Hoevelaken 4 kilometer... richting Amsterdam op de A1 voor Bunschoten 4 kilometer. A4 Den Haag-Amsterdam voor knopen Nieuwemeer... vanaf knooppunt De Hoek 7 kilometer. De A8 Zaandam-Amsterdam bij Oostzaan 5 kilometer. Na een ongeluk zijn nu drie rijstroken dicht. A9 Diemen-Amstelveen voor Oudekerk aan de Amstel 3 kilometer. Er staat een vrachtauto stil op de rechte rijstrook. Op de A10 knopen Koenplein Watergasmeer bij Oud-Zuid 5 kilometer. A12 Den Utrecht tussen Woerden en de Meren 3 kilometer. Er staat een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda, bij Rotterdam Centrum.